Gert Kluk met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden verscherpt, maar het kabinet wil een lockdown voorkomen. Dat melden bronnen aan de NOS. Morgen komt er nog een advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team. Dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie. Nieuwe maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen minder op pad gaan... en daardoor minder met elkaar in contact komen... zodat het aantal besmettingen afneemt. Vanmiddag meldt het RIVM 6378 nieuwe besmettingen. Dat is iets minder dan gisteren. In Politiek Den Haag is woedend gereageerd op een tweet van PVV-leider Wilders... over coronapatiënten met een niet-westerse achtergrond. Hij zei dat die de IC-bedden hadden bezet gehouden... waardoor behandelingen en operaties van Henk en Ingrid worden uitgesteld. PvdA en Denk spreken van racistische drek. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij geen corona meer heeft. Tegen Fox News zei hij dat hij blijkbaar immuun is... en dat hij niemand meer kan besmetten. Morgen wil Trump weer op campagne. Vorige week vrijdag werd hij met corona in het ziekenhuis opgenomen. Maandag keerde hij terug in het Witte Huis en gisteren sprak hij honderden aanhangers toe. Op een aantal plaatsen waren vandaag meldingen van mogelijke explosieven. In Almere en in Zandvoort moesten mensen tijdelijk hun huis uit. In Almere maakte de EOD een verdacht object onschadelijk. In Zandvoort was het loos alarm. In Nijmegen werd een viaduct afgesloten vanwege de fonds van een hoeveelheid brandstof met vuurwerk erbij. De Spanjaard Rafael Nadal heeft het mannen enkel op Roland Garros gewonnen. In drie sets versloeg hij de Servië Djokovic. Het is de twintigste Grand Slam titel van Nadal... en daarmee evenaart hij het record van de Zwitser Roger Federer... die dit jaar niet meedeed aan Roland Garros wegens een knieblessure. Het weer vanavond op veel plaatsen droog, in het noordoosten nog een bui. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5. Morgen wat zon, op de meeste plaatsen droog en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A9 is na de autobrand weer helemaal vrij. staat wel file op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen Krommenie en Westzaan heb je 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Mag het licht daar? Mag het licht daar? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht.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 And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't tell me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or me down, and I won't ham it up or me down with it, brethren nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. ik ben van beton Ze ken mij nog van voor die tijd, voor de en voor me soms We liepen samen door de wijk, was een vijf, we waren jong Ik heb gedronken, wil je zien, dus ik bel je leed na Ik ken nou al je vlekjes en frikkels Liefde is zo ingewikkeld Kan beter niet bellen nu maar Er zit vast in mijn hoofd, is je sikkel Kan je bek met mijn hand op je middel nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights, beefs en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? ik ook zo door je meid zoals jij bij mij doet. Bij al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voel me open en we zien wel wat de tijd doet. De wij doet, is bijna mijn seizoen. ik je liet zien, dat je constant door mijn. En als je me niet kan niet zien. Hart is gebroken en peace. Maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. Buffel ik ren ik stiek. dus ik bel je Annalena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken album af een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als ik flevo nog grap is. Met jou is het probleem, forever duurt niet lang, nou is niet de same.